Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Zangeres Loreen kreeg veruit de meeste punten van de vakjuries voor het nummer Tattoo. Finland werd tweede. Zij kregen de meeste publiekstemmen... maar dat waren er niet genoeg om boven het totaal aantal punten van Zweden uit te komen. Het is de zevende keer dat Zweden het Songfestival wint. In 2012 was het ook Loreen die won voor Zweden, toen met het nummer Euphoria. De Nederlandse inzending van dit jaar, Dion Cooper en Mia Nicolai... stranden afgelopen dinsdag in de eerste halve finale. In Diezen in Brabant is vannacht een plofkraak geweest op een geldautomaat. Het gebouwtje waar de automaat in zat is volledig ingestort. Getuigen zeggen dat er twee of drie mannen rondliepen... die mogelijk in een donkere auto zijn vertrokken. De politie doet ter plaatse onderzoek. Israël en islamitische jihad zijn het na dagenlange beschietingen eens geworden over een staakt het vuren. Egypte heeft daarbij bemiddeld. Bij de aanvallen over en weer vielen tientallen doden. Het geweld leidde op na de dood van een Palestijnse hongerstaker in een Israëlische cel. In het centrum van Eindhoven is de brandweer de hele nacht bezig met een brand in een leegstaand gebouw. Het vuur is inmiddels onder controle, maar daarvoor moesten grote delen van het pand worden gesloopt. Niemand is gewond geraakt, wel is er rookoverlast voor de omgeving. De brandweer is nog bezig met nablussen. Tijdens de wedstrijd FC Utrecht-RKC Waalwijk zijn tot twee keer toe bekers op het veld gegooid. Nieuwe KNVB-regels schrijven voor dat een wedstrijd dan moet worden gestaakt. Maar in dit geval besloot de Utrechtse burgemeester om de enkele resterende minuten uit te laten spelen. Het kwam alsnog niet tot voetballen, want de RKC-keeper hield de bal vast tot het eindsignaal. Het weer, de dag begint zonnig, maar in de middag zijn er veel wolken. In het oosten kan het ook regenen en zelfs onweren.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 je toen jij zei dat je ruimte nodig had? Ah. En dat jij twee dagen later al naast iemand anders lag. Wat ga jij je nu nog aan doen? Even then I knew I'd find a much better place Derulo.